Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De NS laat dinsdag opnieuw in heel Nederland geen treinen rijden. Dat heeft het bedrijf besloten nadat de vakbond VVMC eerder vandaag bekend had gemaakt... dat de aangekondigde staking voor die dag wordt uitgebreid naar de hele Randstad. De NS zegt dat het stakingsgebied nu te groot is om treinen in de rest van het land normaal te laten rijden. Vrijdag werd ook al gestaakt. Of er dinsdag wel internationale treinen van de NS rijden is nog onduidelijk. Regionale vervoerders rijden wel... De stakingen zijn het gevolg van vastgelopen CAO-gesprekken. Op de Duitse grens bij Ter Apel heeft een groep Nederlanders gisteravond op eigen initiatief voertuigen gecontroleerd. Dat was volgens een van de deelnemers nodig om te controleren of er asielzoekers in de auto's zaten. De Nederlanders droegen reflecterende jassen en hadden een lichtgevende stok om bestuurders van de weg te leiden. Een woordvoerder van de gemeente zegt begrip te hebben voor de frustratie over de asielopvang maar zegt dat de deelnemers op deze manier zorgen voor levensgevaarlijke situaties. In Los Angeles zijn duizenden reservisten aangekomen op bevel van president Trump. Gisteren gingen daar opnieuw mensen de straat op uit protest tegen het oppakken en deporteren van immigranten. Er waren opstootjes tussen de demonstranten en de politie. Dat was voor de tweede dag op rij. De Amerikaanse immigratiedienst is bezig met invallen bij bedrijven op zoek naar illegale. Trump wil dat de leden van de Nationale Garde de immigratiedienst gaat beschermen terwijl ze dit doen. In Prinsenbeek in Brabant is gisteravond een 23-jarige Fransman aangehouden... voor rijden onder invloed en drugsbezit. Toen de politie de man aanhield, roken ze meteen al een wietlucht. Daarop besloten ze de auto te doorzoeken. Ze vonden onder meer vier zakken met ecstasypillen en 5 kilo heroïne. De man is aangehouden en zijn auto is in beslag genomen. Het weer vanavond op een enkele bui na droog. Vannacht verspreid over het land een enkele bui en 7 tot 12 graden. Morgen in de oostelijke helft buien, in de rest van het land droog en geregeld zon. Dan wordt het 16 tot 20 graden.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 She loves it. I can see it in her eyes. She hope this lasts forever. Uh, uh, hey. Uh, her offbeat dance makes me fantasize. Her curves, she's sexy. Her ass is a spaceship I want to ride. she's sexy. Move, she wants to move, but you're hogging her, you're guarding her. She wants to move, she wants to move, but you're hogging her, you're guarding her. Beat it, Mister. I wonder, wonder, wonder where she's gone, gone, gone, gone. to face reality. gone, gone, gone. Baby's gone. really gets me down. I see nothing wrong a blizzard that I can't have money in my pocket and people not talk about me. This world is a trip. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. is my prerogative. I can do what I want to do. I made this money, you didn't. Right, Ted? We out of here.